Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Griekenland kan financieel weer op eigen benen staan. De ministers van de Eurogroep zijn het eens geworden over het afbouwen van de steun. Die kreeg Griekenland nadat in 2009 was gebleken dat het land er veel slechter voor stond dan de regering had voorgespiegeld. De eurolanden beëindigen het noodprogramma. De Grieken krijgen nog 15 miljard euro en 10 jaar extra de tijd om de schulden af te betalen. Wel blijft het land nog onder extra toezicht. Na een brand in een flat in de Utrechtse wijk Kanaleiland is een dode gevonden. Drie mensen raakten gewond, onder wie een agent. Hij klom uit een raam om aan het vuur te ontkomen... en brak bij de benen toen hij zich liet vallen. Twee mensen hebben rook ingeademd. De oorzaak van de brand in Utrecht is nog onbekend. De ooggetuigen zeggen dat er een kleine explosie was. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Volgens cijfers van het CBS voldoet 45 procent van alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar niet aan de beweegrichtlijnen. Intensief bewegen, zoals springen, dansen of krachttraining, doen ze bijna allemaal genoeg. Maar het dagelijks zeker een uur matig bewegen, zoals fietsen, wandelen of zwemmen, doet maar iets meer dan de helft van de kinderen voldoende. Er komt een Europese regeling voor ouderschapsverlof. Dat hebben de Europese ministers van Sociale Zaken besloten. De regeling houdt onder meer in dat alle Europese vaders zeker tien dagen verlof krijgen na de geboorte van hun kind. En dat geldt ook voor vrouwen van wie de partner is bevallen. Verder komt er voor vaders en moeders zes weken betaald ouderschapsverlof. Het duurt waarschijnlijk nog enkele jaren voor de regeling overal is doorgevoerd. Het weer, vrij veel bewolking met in het noorden en oosten van tijd tot tijd regen. Later wat meer zon, dan waait een frisse noordwestenwind.